zou standaard staan ingeschakeld. Ook zou cruciale informatie worden verborgen. Ook Amnesty International voert actie tegen Google. Amnesty wil dat het bedrijf stopt met het ontwikkelen van een app voor de Chinese markt... waarmee niet op alle termen gezocht kan worden. Een Syrische vluchteling die zo'n acht maanden bivakkeerde... op de internationale luchthaven van Kuala Lumpur... wordt opgenomen door Canada. De laatste weken bracht hij door in hechtenis. Daarvoor zwierf hij rond op de luchthaven... waarbij hij voor eten afhankelijk was van personeel van het vliegveld. Op sociale media zette de Syriër foto's om te laten zien... hoe zijn dagelijks leven op de luchthaven eruit zag. In Canada werd er op een crowdfundingsactie opgezet... om hem een plek te geven in het vluchtelingenprogramma. Dat bedrag komt neer op een kleine 14.000 euro. Marslander Insight heeft zijn eerste scherpe foto van Mars gestuurd. Daarop is het oppervlak van de planeet goed te zien. De Marslander heeft nu zijn zonnepanelen geopend... en is begonnen met het opladen van de accu's. Een van de missieleiders zegt dat de landing gisteravond foutloos is verlopen. De eerste onderzoeksresultaten komen pas laat in het voorjaar. Het kabinet gaat versneld de onbewaakte spoorwegovergangen uitbannen. Binnen vijf jaar moeten er helemaal geen spoorwegovergangen zonder spoorbomen en bellen zijn. Daarvan zijn er nu nog 135. Staatssecretaris Van Veldhoven vindt dat niet meer van deze tijd. Het weer, vrij veel bewolking vandaag, maar ook af en toe zon. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen en donderdag regent het nu en dan, maar de temperatuur gaat wel omhoog. Tot boven de 10 graden op donderdag. Dit was het NOS Journaal.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 En sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.